Oeruzgan-veteraan die vorig jaar de militaire Willemsorde kreeg... is gisteren verhoord door de politie. Hij wordt verdacht van overtreding van de drugs- en wapenwet. Defensie geeft hem juridische bijstand. Van Middelkoop benadrukt dat iemand pas schuldig is als hij door de rechter is veroordeeld... en zegt dat de verdenking niets afdoet aan zijn optreden in Uruzgan. De voormalige pelotonscommandant kreeg mij vorig jaar van koningin Beatrix... de hoogste militaire onderscheiding die ons land kent. Het vertrouwen in prins Willem-Alexander is het afgelopen jaar afgenomen. Volgens een onderzoek van Eén Vandaag heeft 60% van de Nederlanders vertrouwen in hem als troonopvolger. jaar geleden was dat nog 81%. Veel mensen vinden hem te jetsetterig leven. Prinses Maxima is het net als vorig jaar het populairste lid van het Koninklijk Huis. Willem-Alexander is gezakt van de tweede naar de vierde plaats. De ChristenUnie is de laatste jaren steeds meer gaan lijken op het CDA. Daarom is in de toekomst een semi-permanente samenwerking tussen de twee partijen denkbaar... in het kabinet, gemeenten, provincies en het Europees Parlement. De partij wordt ook steeds liberaler. Zo staat in een wetenschappelijke bundel die is verschenen naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de ChristenUnie. De hoogste baas van de Japanse autofabrikant Toyota heeft publiekelijk zijn excuses aangeboden. Toyota roept wereldwijd 7 miljoen auto's terug, omdat er een kleine kans is dat het gaspedaal blijft hangen. Door dat probleem zijn in de Verenigde Staten al 15 mensen om het leven gekomen. In Nederland roept Toyota 95.000 auto's terug naar de garage. Tennister Serena Williams heeft voor de vijfde keer de Australian Open gewonnen. De Amerikaanse titelverdedigster versloeg in drie sets de Belgische Justin Henin. Serena Williams is de eerste proftennisser die de Australian, Australian Open vijf keer heeft gewonnen. Het weer vanmiddag af en toe zon, temperatuur 0 tot 3 graden. Vanavond neemt de sneeuwkans weer toe en ook morgen vallen er soms sneeuwbuien.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 <laughs> Zalvoet op zaterdag tussen 2 en 5. Met juist Phil Collins en Susie voor Zandvoort en de regio. Ja, een beetje gehandicapt, geen medepresentator, een beetje verkouden en dergelijke. Maar we gaan er het beste van maken. De komende drie uur lang bij Zandvoort op zaterdag. En ook Joop van Es, die eh, is niet aanwezig bij het voetbal, want er wordt gewoon echt niet gevoetbald. Als we zo naar buiten kijken, witte wereld eh, hier in Zandvoort. En dat betekent dat alle wedstrijden voor dit weekend zijn afgelast.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 Dus dan zijn de wedstrijden van dit weekend afgelast. Wel hebben we ander lokaal en regionaal nieuws voor je. En we gaan het nog hebben over de Vrienden van Amstel. Afgelopen donderdag was ik met een groepje daar aanwezig in, in de Ahoy in Rotterdam. En dat was weer een spektakel. Nou, we hebben echt genoten. Onder meer van de optreden van Het Goede Doel. Ja, Henk en ik ze waren weer eh, van de partij eh, bij Vrienden van Amstel live in de Ahoy in Rotterdam. de zondag trouwens te zien op televisie. Zo dus dan weet je dat ook weer. Een plaatje wat ze daar deden, dat was de volgende. Ook die was helemaal geweldig in de dag hieraf bij Waar is hier de nooduitgang? Hier zijn ze, de heren van Het Goede Doel. zaterdagmiddag van eh, CFM met Zalft op zaterdag bij je tot aan 5 uur vanmiddag. Als eerste hoorde je het goede doel, oftewel Henk en Henk met de eh, nooduitgang. En erachteraan deze van Narada eh, Michael Walden. Uit de 80 was dat de Divine Emotions. ZFM voor Zandvoort en de regio. En mocht je nog de weg op moeten gaan, pas op, want op sommige wegen in Zandvoort is het behoorlijk glad. Schijn met autoweg, brommer, lopend of met de fiets... Pas op, want eh, voor je het weet dan eh, glij je onderuit. Dat is ook weer niet de bedoeling. We gaan even wat eh, lokaal nieuws met je behandelen. Want het project om de Dolfirama-muur met de beschilderde dolfijnen opnieuw kunstzinnig aangegeven te geven... is op één workshop na succesvol afgerond. Initiatiefneemster Hille Jansen is laaiend enthousiast over hoe het thema Zandvoortgevoel... spetterend ingetogen, abstract of concreet in verf is verwoord. In de grote zaal van de Groot Krocht stonden genoeg tafels om de vele kunstenaars te herbergen. Het maakt niet uit of je wel of niet kunstzinnig aangelegd was. Het ging namelijk om samen met heel veel plezier meer glans te geven aan Zandvoort. Vanwege het winterse weer is de onthulling die vanmorgen gepland stond... overigens verplaatst naar 7 maart.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 Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. beetje de zomer op de radio, hè, zo op de zaterdagmiddag. Yo, de House am Zee van Pieter Fox. Nou, aankomende donderdag gaat er beginnen de eerste ronde van de Bar Battle... Vindt allemaal plaats in uh, Laura en Hardy en het team wat als eerste zich mag gaan presenteren al daar zijn de coureurs. Met onder meer Danny van Dongen en eh, Dylan Koster in het team. De teams bestaan maximaal uit eh, vijf personen. En gedurende twaalf weken zal de strijd plaatsvinden bij de diverse horeca-etablissementen. Hier is de nieuwe single van Jamie Cullen en Dan Stop the Music.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 White Clef, huh, huh. Feel the gong, huh. Yes, voort hoor je de single van The Fugees en No Woman No Cry. Nou, we hadden het juist eh, over de bar battle die eh, aankomende donderdag eh, van start gaat in Lauren Hardy. Met de teamcoureurs bestaan onder meer uit Jan Lammers, Dylan Koster, Danny van Dongen en wie vergeet ik nou? Albert Kalf natuurlijk. Ja. En nog eentje, nou daar komen ze vast en zeker wel uit, want de teams bestaan uit vijf personen. Nou, de teams van vanavond voor de battle, daar heb ik het over raadje plaatje, die bestaan uit eh, vier personen. Maar liefst uh, elf teams hebben zich eh, ingeschreven. Vindt vanavond plaats in Café 4 aan de Halsestraat. De bedoeling is dat je zo snel mogelijk zegt, dit is Nikke Simon en pak maar mijn hand bijvoorbeeld. Ik geef maar een voorbeeld. Toch, Mo? Ja, absoluut. Oké. Helemaal goed, juist. Maar CFM daagt uh, de rest uit, hè? ja, daarom. Niet. Nee, en dan zit jij bij. Dat komt wel goed. Zit ik nou door je intro heen te praten? Nee, bijna. Juist. Hier is eh, de single van Nick en Simon. Pak maar mijn hand. Kijk maar naar de huizen om je heen. Ze zouden nooit gebouwd zijn zonder steen. En zat er echt geen regen in de wolken. Viel het toch nooit ergens heen. Ook al krijg je nog zoveel kansen. Het meeste valt toch mis. En doordat je mijn gezang kunt horen. Weet je ook wat stilte is. Want het is. Kan niet zonder het je niet zo fijn. Weten dat je extra goed moet zaken. Wil de oogst wat beter zijn. Maar je vindt de hulp zo verbodig. Want je weet het zelf zo goed. Toch heb je Nick en Simon altijd nodig. Die vertellen hoe het moet. Het kan niet zonder het ander. Dus laat maar mijn hart. Stel niet te veel bij de heren Nick en Simon gaven een spetterend optreden afgelopen donderdag in Ahoy in Rotterdam. Tijdens Vrienden van Amstel 2010. En dat was een feest. Nou, we gaan vast en zeker nog wel een paar eh, artiesten draaien die afgelopen donderdag al daar te bewonderen waren. Aankomende zondag trouwens de gehele Vrienden van Amstel te zien op televisie. CFM Zalvert op zaterdag bij je tot aan 5 uur vanmiddag met nu Softcell en Tainted Love.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 Hey hoor, This Is My Life, de opvolger van uiteraard Steer Love. De plaats die hooggenoteerd stond in Eurohit 2009. Nou, we gaan wel weer op naar het nieuws en weer van drie uur. En na drie uur dan ben ik er nog twee uur lang. Want Albert-Jan Vos die is eh, vandaag een eh, dagje weg. Dus die moeten we even missen. Volgende week is hij uiteraard gewoon weer van de partij. In de volgende uur meer informatie, lokaal en regionaal nieuws. En uiteraard lekkere muziek.